De Waal is afgelopen avond urenlang gestremd geweest. Mist botste een duwboot en een binnenvaartschip vol kolen frontaal op elkaar. De opvarenden zijn ongedeerd van boord gehaald. Zo'n 100 schepen konden door de aanvaring niet verder, maar rond middernacht was de vaarweg weer vrij.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 Er zijn grote hoeveelheden traangas afgevuurd op betogers die aan de randen van het plein en in de straten eromheen staan. Op het plein zelf zijn nog altijd tienduizenden mensen die het directe vertrek eisen van de militaire raad die het land bestuurt sinds de val van president Mubarak. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de parlementsverkiezingen die voor maandag gepland staan worden uitgesteld. Dat zou de bron rond de minister van Binnenlandse Zaken hebben bekendgemaakt. Maar dat bericht is niet bevestigd. Supermarktketen Jumbo neemt concurrent C1000 over, dat melden bronnen aan de NOS. Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema. Ongeveer 300 supermarktondernemers die bij Schuitema zijn aangesloten zijn vanavond geïnformeerd over de overname. Het nieuws wordt morgen officieel bekendgemaakt. Jumbo nam eerder Super de Boer over. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland, achter Albert Heijn. De Amerikaanse politie heeft zeven mensen gearresteerd na aanvallen op leden van de Amish-gemeenschap. Onder hen zijn de leider van een kleine rivaliserende Amish-groep en drie van zijn zoons. Ze zouden baarden en hoofdhaar hebben afgeschoren van andersdenkende geloofsgenoten. De Amish gebruiken geen elektriciteit en auto's en leven volgens strenge bijbelse regels. Getrouwde man